Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige zieke kinderen uit Gaza mogen misschien toch naar Nederland komen. Eerder zeiden het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer dat ze dat niet zagen zitten. Het zou voor de kinderen beter zijn als ze in buurlanden van Gaza geholpen zouden worden. Vanochtend kwam er ineens een brief van demissionair minister Van Wil. daarin staat dat het toch wordt onderzocht. Dat is een opmerkelijke draai. Politiek verslaggever Wilma Borgman heeft wel een idee waar die vandaan komt. Met name voor de VVD is denk ik toch eh, de druk te hoog geworden. Eh, Kamerleden daar kregen natuurlijk ook veel berichten, veel mails... werden daar ook in de privésfeer op aangesproken, hoor ik... En je moet constateren dat die druk nu eh, de ommezwaai... ook voor de VVD en voor het kabinet heeft eh, betekend. Of de kinderen ook echt hierheen komen en hoeveel het er zijn... staat niet in die brief. Mogelijk horen we dat later. Jeugdombudsmannen vragen aan jongeren die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal om zich te melden. Veel van hen zouden geld hebben geleend bij Duo om hun ouders te helpen met de huur of boodschappen en zitten nu met hoge studieschulden. Ook zij verdienen hulp, vinden de jeugdombudsmannen. En in Venezuela is het nu al kerst. President Maduro heeft de feestdag ook dit jaar naar voren geschoven. Officieel om de economie een boost te geven. Maar volgens critici is het vooral om de aandacht af te leiden... van armoede in het land en spanningen met de VS. En dan is er weer nieuws in de zaak van de Australische Beef Wellington-moordenaar. Zij kreeg levenslang nadat ze drie familieleden van haar ex had vermoord... tijdens een etentje met giftige paddenstoelen. Ze is het niet eens met die straf en gaat daarom in hoger beroep, zegt deze Australische verslaggever. Once that application is made, it will then be up to Victoria's Court of Appeal to decide whether or not to, hold a hearing from Patterson and her lawyers. And if that hearing goes ahead and her appeal is successful, well then we could ultimately be heading for a retrial. Als het beroep er doorkomt, moet de hele zaak dus over, zegt zij. Patterson, zo heet ze, heeft altijd volgehouden dat het een ongeluk was. Het weer nog een prima herfstdagje met veel zon en vanmiddag 16 tot 18 graden. Geniet er nog maar even van, want morgen slaat het om. Dan is het grijs, regenachtig en een stuk frisser. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nog niet alle files zijn opgelost. Op de A1 naar Amsterdam heb je nog 10 minuten vertraging tussen Naarden en Knopend Diemen. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam sta je nog 10 minuten vast bij Vinkenveen. De weg is daar wel weer vrij na een ongeluk.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 106.9 FM. T.S. <laughs> Yeah, no come on. Joey track the dawn, no Thalia. Uh, TM, you're just another winner. Mr. make the dawn Girl, I want you. Girl, I the say, Girl, I want you, girl, I need you, babe. Slow down, love, don't you see me with my girl, what you thinking it was? I know you used to seeing me in the clubs, different chicks sipping Chris, just a million and doves. But I changed, only got eyes for her, believe me, ain't no girl dividing us. We could maybe a low papa, baby, and all, cause I don't wanna be a player no more. same way you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Tell me what you feel, cause I'm feeling something real. I feel the same way you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I need you. Baby, no one else can ever want you like I do. I feel the same way you make the dawn say, Girl, I want you, girl, I feel the same way.